Goedemiddag, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. Hamas laat als het goed is vandaag Israëlische gijzelaars vrij. Maar zeker is dat nog niet, zegt correspondent Nasra Habiballa. Ja, dat weten we pas zeker als het zover is. Er is in ieder geval wel al een lijst verstuurd naar Israël... met namen eh, van gijzelaars die vandaag eh, vrijgelaten zouden worden. Dat is een belangrijke eerste stap. Voorbereidingen worden ook al eh, getroffen, maar tot die mensen daadwerkelijk eh, zijn vrijgelaten, blijft men voorzichtig. Gisteren duurde tot laat in de avond voor de mensen waren vrijgelaten. In ruil daarvoor laat Israël 39 Palestijnse gevangenen vrij. In de buurt van Gent in België zijn zaterdagavond twee mensen omgekomen bij een auto-ongeluk. Een van de slachtoffers was een dochter van een brandweerman die was opgeroepen voor het ongeval. Toen de man onderweg was, had hij nog geen idee wat hij zou aantreffen. De man is ter plaatse opgevangen door collega's. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. Door heftige sneeuwstormen in Roemenië, Bulgarije en Moldavië... is op honderden plaatsen de stroom uitgevallen. En snelwegen zijn dicht. In Moldavië zijn meerdere ongelukken gebeurd, meldt de politie. Een man van 40 kwam daar om het leven. En ook in Bulgarije overleden twee mensen bij ongelukken... als gevolg van de sneeuwval. Automobilisten wordt aangeraden om niet de weg op te gaan. Een ontsnapte serval in Helmond is weer terecht. De grote kat wordt door iemand als huisdier gehouden. Donderdag was hij door een open raam naar buiten gesprongen. Maar inmiddels is hij weer aankomen lopen. Ja, het was me sowieso het weekje wel voor mensen met enge huisdieren. In Tilburg ontsnapte er een giftige groene mamba bij iemand thuis. Nou, die zit inmiddels weer in een reptielenopvang. Deze slangenkenner vertelt wat er was gebeurd. Het was een terrarium die vrij hoog stond en boven in het plafond daar zaten spotjes en eentje was eruit. Dus er zat een gat en daar is hij ingekropen. Ja, en dan kom je tussen een, ja, tussen een dubbele muur terecht. Dus hij kon door de hele kamer uiteindelijk achter die muur kruipen. Speurhond heeft de groene mamba uiteindelijk gevonden.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 Niemand wou het geloven, behalve ik. Want ome Jan loog tegen iedereen, behalve tegen mij. Ik zei waar is die helikopter dan, ome Jan? Hij zegt, nou, boven het logeerkamertje waar jij altijd logeert... bij mij en bij oma, daar staat hij op het dak. Tussen die twee schoorstenen. Vanaf de straat kon je hem net niet zien. En lag ik s'morgens te slapen in het logeerkamertje... dan maalde mijn oma altijd koffie met zo'n ouderwetse handmolen tegen de muur aan. Hè? En dan werd ik wakker van dat geluid en dan hoorde ik... En dan dacht ik, jezus, oma Jan stijgt op. En dan maakte ik Kareltje wakker, die neef van mij die daar ook vaak logeerde... en waarvan toen nog niemand wist van welke knaak die was betaald. En ik zeg, hoor je, oma Jan die gaat naar zijn werk, joh. Ik geloofde dat. Ik geloofde alles. Ik heb dat altijd geloofd. kwam oma Jan wel eens thuis op zijn Berini M21... Dan dacht ik altijd, had zo'n oude Brini had hier. Dan dacht ik altijd, hé, hey, de helikopter zal wel stuk zijn. Ik geloofde dat. Ik geloofde alles. Sinterklaas, daar heb ik in geloofd, jongen. Sinterklaas. Tot mijn dertiende heb ik in Sinterklaas geloofd. Tot de eerste klas MAVO. Ik bedoel Atheneum. lange brieven schreef ik aan Sinterklaas. Hoe voorbeeldig ik me wel niet had gedragen... met een grote verlanglijst erbij. Met op nummer 1 een lassiehond. Punt. Twee, niks. Drie, niks. Vier, niks. Vijf, ZOZ. Al achterop stond, geen gelul, een lassiehond. Punt. En om mijn liefde voor dieren te bewijzen... zette ik elke avond naast mijn schoen een grote emmer water neer... en tien van zulke joekels van windtapenen. Voor het paard, schreef ik er voor de zekerheid bij. nou, en op een dag was ik weer eens bezig met een brief aan Sinterklaas. Hè, toen mijn moeder opeens tegen mij zei... Harry, kom eens naar de keuken, jongen. Ik heb je wat vervelends te vertellen. En ik baalde, jongen. Ik baalde. En nog steeds, als ik iets vervelends te horen krijg... ga ik altijd in de tegenaanval, want ik wil het niet horen. Had ik toen ook al, die karaktertrekken. Dus ik zei meteen, toen ik in die keuken stond... zei ik meteen wijzend op de pannen op het fornuis... Gadverdamme zeg, eten we vandaag alweer penenuien. ik zeg, waarom eten we eigenlijk voor Sinterklaas elke dag eigenlijk penenuien? Dan nou, zegt mijn moeder, dat wou ik eigenlijk uitleggen, Harry. Ik zeg, hoe zit dat dan? Ze zegt, ja, Sinterklaas bestaat niet. Ik kon het niet geloven, zeg. Ik had 13 jaar in die vogel geloofd. En dat hij niet bestond, dat kon ik nou niet geloven. Ik zeg, ik heb hem verleden week nog gezien. Hij was hier met een meid op en een staffenschimmel tussen zijn poten. Ik heb hem gezien. Dat was Sinterklaas niet, zei mijn moeder. Dat was ome Jan. Nou, ik was links, jongen. Ik ging schreeuwend die keuken uit. Ik kom huilend de voorkamer binnen. En ik zeg tegen mijn oudere broer Paul, die zal een boek te lezen. Ik zeg, Paul, Sinterklaas bestaat niet. En mijn broer die legt dat boek neer en die zegt...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 Ik vraag aan Sinterklaas op vrede, oh, so I'm active, will erect. Check, I'ma keep you dancing. Bring this back with a lot of devotion. Get into what it is for you. Close your eyes just to get into the ecstasy, the music running through the muscle, the brains I'm giving you sound.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 Nee, ik kreeg, van sint heb ik nooit wat gehad. Ja, hij zit me te lachen, maar ik vind het niet leuk. Ik vind het ook een naar persoon, die niet Niklaas. Dus die kan ik je wel vertellen. Mag die man niet. Met zijn schimmel. ik hou niet van die man, ik vind het een naar persoon. onsympathiek individu vind ik dat, die Ellis Niklaas. Schijnheilige. Ja, een nare man vind ik het, weet je dat? Ik hou niet van die man. Die knecht vind ik ook een zak. Ja, ik wel. Irritante jongen vind ik dat, weet je dat? Zit me nou al op te winden. Die knecht vind ik een irritant persoon. Stond er altijd te lachen. Weet je dat niet meer? Weet je dat niet meer? De knecht was niet klaar, stond er altijd te lachen. Zijn knecht staat... Idioot. 6 december, hartstikke koud. Gaat hij op dagsten lachen? het een raar stelletje, weet je dat? Dom koppel vind ik het. Ja, een heel dom koppel vind ik het. U mag ze niet. Ik heb er weinig mensen een hekel, maar die twee kan ik niet uitstaan. Ik heb nooit wat van ze gehad. Ik, ik zette mijn schoen s'avonds. Ik was blij ze dus morgens nog stond. stomme liedjes allemaal zingen. Heb je ook allemaal die stomme liedjes gezongen vroeger? Ja, ik kan me nog over ergeren, weet je dat? Hoor, wie klopt daar, kinderen? Geen hond. Bij mij werd niet geklopt, hoor. Heb je dat ook allemaal gezongen? Heb je ook gezongen van En strooit dan wat lekkers? In de een of andere hoek? Was dat voor waanzin? Waarom zegt hij niet meteen in welke hoek dat hij de rommel gooit? Ik kan een beetje lopen zoeken wat spul ligt. Mag die man niet. Oneerlijke man is dat, weet je dat? Met die staf. Oneerlijk, er waren kinderen die kregen... die hadden cadeaus, dan liepen de treinen door de kamer... Nou, bij mij liep niks door de kamer. Ja, wij zelf. Ik was de locomotief. En nog een zootje armoedzaaiers achter me aan. We waren gelukkig met een groot gezin. Anders was nog een treintje van niks geweest ook. Toen nou. Ja, ik mag die lijn niet, allebei niet. Zat je bij die kachel? Zat je bewusteloos te zingen? Met die vieze, stinkende kolendambies. En opeens werd er op de deur gebomst. En dan kwam Sint-Niklaas binnen. Lang zie hem nog binnenkomen. Zoiets armoeigs. Had een sprei om. had een sprei om. En ik kende die sprei. Ik kende het, die was in de voorkamer. Die lag er op tafel. Je kon op zijn rug precies zien wat de asbak gestaan had. Ja. Wacht die man. Kom uit Spanje, zit een gek. Ja. Met mij in Spreijon kwam hij in Spanje. Uit de kroeg kwam die. Dus zag ik meteen. Had een meid erop. En een stuk of acht neuten. En naast hem stond Pieterman Knecht, maar dat was helemaal geen Pieterman Knecht, was Tante Jo. Dat zag ik meteen, want die had een paar dingen... die heb ik nog nooit op Pieter mijn Knecht gezien. baby, it's time to get it on. So you've had some troubles lately, you better after dawn. Let the music take you somewhere, yourself some room. If you wanna get somewhere, you're gonna have to show all your moves.